Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De 11-jarige Michael en zijn moeder hebben gisteren een nieuwe aanvraag ingediend om in Nederland te kunnen blijven. Daarmee is hun uitzetting naar Armenië voorlopig van de baan. Vandaag verloopt de termijn waarbinnen de twee het land oorspronkelijk moesten verlaten. De Raad van State oordeelde vorige maand dat de in Nederland geboren Michael en zijn Armeense moeder geen verblijfsvergunning hoeven te krijgen. Volgens het parool is er nu een aanvraag ingediend om Michael bij zijn vader te laten verblijven. Die woont ook in Nederland en zou een voorlopige verblijfsvergunning hebben. Kamala Harris en haar running mate voor de presidentsverkiezingen Tim Walz... geven donderdag voor het eerst een interview sinds het begin van hun campagne. Dat meldt CNN. Die zender gaat het interview afnemen en uitzenden. Presentator Dana Bash zal met de twee democraten in gesprek gaan. Harris krijgt al weken kritiek omdat ze nog geen interviews heeft gegeven. Het interview bij CNN wordt vrijdag om drie uur s'nachts Nederlandse tijd uitgezonden. In de Duitse stad Meurs heeft de politie een man van 26 doodgeschoten. Hij zou met twee messen in zijn handen agenten hebben aangevallen. Eerder zou hij al anderen hebben bedreigd. Het incident in Meurs komt vier dagen na de aanslag in Seulingen... waar een man drie mensen doodstak. Voor het eerst in 24 jaar gaat een Nederlander als veldspeler aan de slag in de NFL... de belangrijkste competitie in American Football. De 27-jarige Thomas Odekoya kreeg dinsdag te horen dat hij bij de selectie zit van Tennessee Titans voor het komende seizoen. De vorige NFL-speler van Nederlandse komaf was Harold Hasselbeck. Hij won twee keer de Super Bowl met Denver Broncos. Zondag 8 september speelt het team van Odekoya de eerste wedstrijd op bezoek bij de Chicago Bulls. Het weer, vannacht is het helder. Het koelt af naar een graad of 12. Vanaf de ochtend opnieuw veel zon en in de loop van de dag zomers warm.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 Por ti, ¿quién lo diría? Que tal la esquina hasta son sonaría? that we should be together. It's unbelievable how I used to say that I'd fall never. The need to know if you don't know just how I feel.